Door een aardverschuiving is de spoorlijn bij het oude Inca-stad Machu Picchu geblokkeerd. De vakantiegangers moeten nu met een helikopter worden opgehaald... en gaan vervolgens per bus naar de dichtstbijzijnde grote stad, zo'n 100 kilometer verderop. Volgens de minister van Toerisme is er nog zeker voor vier dagen eten en drinken. In de getroffen regio in Peru is de noodtoestand uitgeroepen. De zware regenval van de afgelopen dagen heeft niet alleen aardverschuivingen veroorzaakt, maar ook overstromingen. In Montreal in Canada hebben landen en hulporganisaties over de toekomst van Haiti gesproken. Ze maakten plannen om het land weer overeind te helpen na de aardbeving van twee weken geleden. Ook het coördineren van de hulp was een belangrijk gespreksonderwerp. Op de conferentie riep de Haitiaanse premier Bellerif de internationale gemeenschap op om Haiti ook de komende jaren massaal te blijven steunen. In het toernooi om de Afrika Cup in Angola zijn alle halve finalisten bekend. Titelverdediger Egypte plaatste zich door in de kwartfinale met 3-1 Cameroen te verslaan. Nigeria versloeg Zambia na strafschoppen. Eerder hadden Ghana en Algerije zich al geplaatst. Nigeria speelt donderdag tegen Ghana voor een plek in de finale... en de andere halve finale gaat tussen Algerije en titelverdediger Egypte. In Hilversum zijn de winnaars bekendgemaakt van de Beeld en Geluid Awards. De vakprijzen voor de hoogst gewaardeerde Nederlandse tv-programma's. De prijs voor het beste amusement ging naar de tv-kantine van RTL 4. De jury spreekt van ongecompliceerde televisie, gemaakt door een klein team. Tot beste tv-persoonlijkheid is gekozen Mark-Marie Huibrechts... voor zijn vlijmscherpe opmerkingsgave en hoge aaibaarheidsfactor. De Beeld en Geluid Oeuvre Award ging naar programmamaker Ad van Liemt... Die stond aan de wieg van programma's als Nova, Andere Tijden en recent nog de serie De Oorlog.